Ries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in het Witte Huis gedineerd met president Trump. Premier Jette was er ook bij. Hij sprak na afloop van een open en constructief gesprek. Het koningspaar blijft ook slapen bij Trump. De koning heeft bij zijn bezoek aan de VS gezegd dat stabiliteit en samenwerking met betrouwbare partners belangrijk is voor vrijheid. Het bezoek van het koningspaar aan Trump ligt onder een vergrootglas... vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En ook dreigde Trump vorige week nog met een vertrek uit de NAVO. Defensie laat dossiers over burgerslachtoffers van een Nederlands bombardement in Irak links liggen. Dat schrijven journalisten van onder meer Investico. Bij de aanval in Hawija vielen 70 burgerslachtoffers. Defensie bood excuses aan, maar zei niet genoeg informatie te hebben om slachtoffers te compenseren. De journalisten schrijven dat Defensie geen moeite doet om de informatie wel te krijgen. Sinds burgemeesters meer bevoegdheden hebben om woningen te sluiten... gebeurt het ook vaker. Trouw heeft dat uitgezocht en eh, heeft eh, bevonden dat het nu drie keer zo vaak gebeurt. Bijvoorbeeld als er een explosie is geweest bij een woning. Er zijn kritische geluiden omdat bewoners soms het slachtoffer zijn... en zelf niets te maken hebben met criminaliteit. De bal ligt bij Iran, dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance... na zijn gesprekken afgelopen weekend met Iran. Hij zegt dat de vraag nu is of de Iraniërs flexibel zijn. Volgens de New York Times had de VS voorgesteld dat Iran 20 jaar lang geen uranium verrijkt... maar Teheran stelde vijf jaar voor. Eens werden ze het niet. Rijksambtenaren staken vandaag. Onderhandelingen over een nieuw CAO zijn namelijk vastgelopen. Onder andere de medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie werken vandaag niet. Ook medewerkers van de Belastingtelefoon, Duo en de douane leggen het werk neer. Het weer. De dag begint met in het noorden plaatselijk dichte mist.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 Hij sprak na afloop van een open en constructief gesprek. Rijksambtenaren staken vandaag. Onderhandelingen over een nieuw CAO zijn vastgelopen. Onder andere de medewerkers van de belastingtelefoon, DUO en de douane leggen het werk neer. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is een jongen getoond die helemaal geen verdachte was. Er werd een verdachte gezocht voor een mishandeling in een discotheek in Markelo. Twee jongens werden per ongeluk aangezien voor dezelfde persoon. Het weer in het noorden plaatselijk dichte mist, later overal zon bij zo'n 16 graden. Dit is ZFM.